De organisatie die de invoering van het nieuwe betalingssysteem in Nederland begeleidt, zegt dat ze blijft streven naar 1 februari als ingangsdatum. Maar de organisatie erkent dat de vertraging van zes maanden door de Europese Commissie ook geldt voor Nederland. Het is aan de Nederlandse banken zelf of hun klanten al vanaf volgende maand met IBAN-rekeningnummers geld moeten overmaken. Daarover wilden of konden de banken vanavond nog geen uitsluitsel geven. De Nederlandse publieke omroep vindt dat geld dat omroepen gebruiken voor ledenwerving beter gebruikt kan worden voor het maken van goede programma's. Dat zei voorzitter Henk Haaghoort tijdens de nieuwjaarsreceptie van de NPO. Het aantal leden dat een omroep heeft zou geen criterium meer moeten zijn voor het toewijzen van zendtijd, dus Haaghoort. Daarom wordt dit jaar, als het aan Haaghoort ligt, de laatste ledentelling ooit gehouden. Feministisch maandblad Opzij kan doorgaan. Het blad wordt overgenomen door uitgeverij Veen Media. De oude eigenaar Weekblad Persgroep zette Opzij in november te koop vanwege een reorganisatie. Volgens Veen Media heeft Opzij laten zien dat het bestaansrecht heeft. Vorig jaar is de oplage gestegen terwijl er over het algemeen minder bladen werden verkocht. De Cubaanse oud-president Fidel Castro is voor het eerst in maanden weer in het openbaar verschenen. De 87-jarige revolutionair was aanwezig bij de opening van een tentoonstelling in de hoofdstad Havana. Onder luid applaus werd hij door de menigte ontvangen. Hij liep met een wandelstok en sprak met enkele kunstenaars. In april vorig jaar verscheen Castro voor het laatst in het openbaar... en dat leidde tot geruchten dat de oude leider stervende zou zijn. Maar die geruchten zijn dus nu ontzenuwd. Het weer, het waait stevig uit zuidwest tot west, vooral aan zee met windstoten tot 80 km per uur. Ook trekken er buien over. Vannacht droog met opklaringen en minimaal rond 3 graden. Morgen droog met zon en dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Welkom terug luisteraars bij eh, het eh, tweede uur van Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Ik ben Jacques Duif en ik heb weer wat heerlijke eh, heerlijk repertoire voor u uitgezocht. Ik begin met een mooie van Alex Harvey, To Make My Life Beautiful.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 want die reageren volop eh, op de uitzending vanavond. En dat vind ik, eh, dat vind ik heel plezierig. Want luisteraars, het is per slotverrekening zo... zonder vrienden kan ik niet. En dat geldt helemaal voor Boudewijn de Groot. Je kunt desnoods wel zonder geld, al is dat voor je maag niet fijn. Nog erger als een vrouw je kwelt, want dan doet ook je hart nog pijn. Ik weet het kan verschrikkelijk zijn Liefst heb ik een vriend met wie ik al ras langdurig zeuren kan hoe het was. En ik heb troost in mijn verdriet. Mijn makker schenkt me nog een glas, want zonder vrienden kan ik niet. Raar is het leven, toch ik hou al niet zoveel van alcohol. Maar uitgerekend om een vrouw sla ik naar binnen tot ik vol en snikkend van de lol. Subiet in slaap val in een stoel, daar vindt een vriend mij ruimt mijn boel. Ik wankel, prevel, vals een lied, omdat me toch gelukkig voel, want zonder vrienden kan ik niet. Bedrogen ben ik vaker wel, ook heb ik meer een vrouw bemind. Uit ging het steeds maar aan die hel, denk toch een mens als het begint. Een man blijft toch altijd een kind droomt niet van het paradijs, ineens wordt niemand oud en wijs. Je krijgt voor vreugde vaak verdriet, niet over rozen gaat de reis, maar zonder vrienden kan ik niet. Laat mij maar schuiven, want ik red er toch nog altijd wel iets van. Nu prins, verhoor dan dit gebed. Neem alles als het niet anders kan. Alleen mijn vrienden, laat die dan blijft mij anders niet zo heer Rampzaliger kan toch niet meer terwijl u mij in tranen ziet Zweer ik desnoods, ik drink niet meer, maar zonder vrienden kan ik niet het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief. wacht. Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan. nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou. Ik ben het leven en de dood in vuur en liefde in alle tijd. Mijn kind, ik troost je, kijk omhoog. Vandaag span ik mijn regenboog, die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon. Ik heb je lief, zo lief. Ja, de pastorale. Ik draai hem speciaal voor Ellie. Ook op Facebook aanwezig, Ellie. Nou, je hebt al eh, genoten van de diverse andere nummers ook. Want eh, er was een kennis van je, die vroeg die nummers aan. En eh, nou, die vond dat ook allemaal mooi repertoire. Dus, en jij ook. Nou, daar ben ik heel blij om. Smile kent u natuurlijk van Nat King Cole. en als je hem hoort, dan is het ook Nat King Cole. Maar Jackson, Michael Jackson heb ik het dan over. Die heeft hem ook heel mooi gezongen. En onlangs eh, eh, tijdens een concert van André Rieu op televisie... wat ik zo rond de jaarwisseling zag... werd Smile gezongen door eh, Jermaine Jackson. Ook heel mooi. Maar Michael heeft dat ook heel mooi gedaan. Luister maar. my the sky speciale uitvoering van Michael Jackson... van het prachtige nummer Smile. Bekend, uh, of meest bekend geworden natuurlijk door eh, de inbreng van Nat King Cole. Uh, wat ik, is ook een leuk nummer wat ik voor u klaar heb staan. Something Stupid. en dan niet in de uitvoering van Frank Sinatra en Nancy, nee.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 Dan komt er zo'n donkerbruin gevoisde man voor je zingen. I called you here today. Uit de Manhattans. Bad Negatief is dan wel weer, weer dat hij, dat hij de verkering uitmaakt. because Ja, omdat hij andere verplichtingen heeft kennelijk. Ah, We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. En dat is de titel van het nummer, The Manhattans. Speciaal voor u. I had to meet you here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something say You. mensen, mensen, wat is er toch een heerlijke muziek op de wereld. En ik ben ik blij dat ik dat allemaal voor u kan draaien bij ZFM Zandvoort. Daar luistert u naar. Het is het programma Tussen App en Vloed. En ik hoop dat u tot 12 uur eh, Radio Zandvoort aan laat staan. Want er komt nog zoveel mooie muziek voorbij. Wat dacht u van eh, You're Beautiful van James Blunt? is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. Cause I've got a plan You're beautiful was dat met Your Beautiful. We gaan even luisteren naar Sting met zijn versie van Fields of Gold. So. persoonlijk de, de uitvoering van eh, Eva Kessen die mooi is. Nou, die draak ik dan volgende keer weer een keer. Maar dit was Sting. En eh, ja, ook niet verkeerd natuurlijk. Dat, eh, dat zou ik niet durven beweren. Nee, is ook een mooi nummer. Fred, Fred, Frederik, laat ik het maar zo zeggen. Jij bent fan van Exception. En omdat het natuurlijk toch een beetje een relax programma is... draai ik natuurlijk een rustig nummer van Exception speciaal voor jou. Het R van Bach. van Bach, gespeeld door Rick van der Linden. Ja, en daar heb ik toch wel hele bijzondere herinneringen aan, luisteraars. Want eh, toen Rick was overleden, eh, heb ik samen met Ruud Jansen... en eh, mijn andere collega's Kees van der Laarsen, Paul Bakker... Jan Akkerman, wie was er nog meer mee? Jan Veen was erbij. nog een aantal andere ja, dijken op hun instrument hebben we in Hogeveen... waar Rick uiteindelijk is ter aarde besteld. Hebben een eh, concert gegeven en dat is toch wel heel raar. Stond mijn drumstel naast zijn kist. En dat, is, dat, is, ja, was een hele aparte ervaring. Maar hebben allemaal uh, exception repertoire gespeeld. En u zult het niet geloven, toen we, toen we een bepaalde nummer speelden... kwam er door het kerkraam een, soort, ja, een hele lichtbundel, een zonnestraal naar binnen. En dat scheen zo op onze instrumenten. Alsof Rick wilde zeggen van, dankjewel mannen, voor, deze muzikale hulde. Ja, een Haarlemmer natuurlijk bij uitstek, Rick van der Linden. Daar heb ik dus hele speciale herinneringen aan. Eh, nou, ik ben even van slag, maar ik, ik, ik ga gauw verder met muziek. En dit is eh, The Association met Never My Love. You ask me if there'll come a time Never My Love. The Association eh, was dat, luisteraars. Eh, ik heb een verzoekje, uh, eh, Marius van Buren, in review... of ik van Sven even nog de, het optreden van Hollands Talent kon laten horen. Het is niet een erg lang optreden. Het mocht maar ja, hooguit twee minuten duren. Zijn versie van het nummer van Eric Carmen, All By Myself. Ik, ik geef niet het juryrapport maar uitsluitend eh, de, muzikale uitvoering. Speciaal voor, Marius, voor Marius van Buringen en voor Lidwie natuurlijk. Sven met eh, All By Myself. op YouTube, eh, want daar staat het op. Als u eh, surft naar Sven en dan eh, Holland. dus Sven Holland, dat staat voor Hollands Cat Talent. Dan kunt u het filmpje downloaden op YouTube en dan kunt u het bekijken.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 Zou je van Cliff niet verwachten. Maar ik ga u toch een beetje van het sfeertje laten proeven. Dit is wat een, eh, een rustig werkje met een grote big band. Cliff Richard, Bewitched, Bothered and Bewildered. She's a fool, and don't I know it? But a fool can have her charms. I'm in love, and don't I show it like a babe in arms? Love's the same old sad sensation. Lately, I've not slept since the silly situation has me on the blame. I'm wild again, beguiled again, a simple ring toch een vakman. Cliff Richard, Bewitched, Buttered en Bewildered. De grote big band daarachter. Voor uh, Orno Hulshoff, een eh, vriend van mij. Eigenlijk meer een broer als een vriend. Zo beschouw ik hem althans. En eh, ja, we kennen elkaar al jaren. En voor Orno speciaal vanavond Barbara Streisand met een heel mooi nummer. All I Ask of You. Orno, deze is voor jou.